Mariette Krol met het NOS Journaal. Het uitdelen van boosterprikken zal de komende tijd sneller gaan, heeft minister De Jonge beloofd. Deze week vaccineert de GGD 200.060 plussers en tegen het einde van de maand moeten dat er 700.000 per week zijn. Nog dit jaar moeten de meeste 60-plussers en zorgmedewerkers dan een boosterprik kunnen krijgen. Er komt geen uitzondering op de avondlockdown voor jongeren die willen sporten. De Tweede Kamer heeft het kabinet daarom gevraagd. Veel partijen vinden het niet goed dat kinderen en volwassenen nu s'avonds thuis zitten in plaats van te bewegen. Maar het kabinet wil dat niet veranderen vanwege de hoge besmettingscijfers. Artsen mogen euthanasie ook overwegen bij mensen met vergevorderde dementie. De artsenorganisatie KNMG heeft zijn standpunt daarover aangepast. Eerder adviseerden die niet tot euthanasie over te gaan... als er met een patiënt geen communicatie meer mogelijk was. Onder meer door een uitspraak van de Hoge Raad wordt dat advies wat versoepeld. Maar er moet wel altijd een schriftelijk euthanasieverzoek zijn van voor de dementie. De CO2-uitstoot door biomassa is vorig jaar met 16% toegenomen, zegt het CBS. Vooral doordat energiecentrales meer biomassa gebruikten. Sinds 2016 is het gebruik van biomassa bij de energieproductie verdrievoudigd. Biomassa, zoals houtsnippers, moeten helpen bij de omschakeling naar energiebronnen die geen CO2 uitstoten. Maar het is ook omstreden omdat Nederland biomassa uit het buitenland importeert. En de Vrouwen Tennisbond organiseert voorlopig geen toernooien meer in China. De WTA is bezorgd over de veiligheid van de Chinese tennister Peng Shuai. sinds zij een voormalig vicepremier van China beschuldigde van aanranding... lijkt ze niet meer vrij te kunnen spreken. De maatregel betekent dat tien tennistoernooien in China en Hongkong niet doorgaan. Het weer buien, vooral langs de kust is er kans op winterse neerslag. Het is ongeveer 2 graden. Ook de komende dag buien met kans op hagel en natte sneeuw bij 4 tot 7 graden.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 And it ain't right, cause he's a fly guy acting like a gentleman. But back in the day, I can still remember when he just turned around, wouldn't look twice at you. Now I'm just being straight with you, cause he takes you far up. So you should be on your guard when he thinks you don't ever do. Now if the truth be known to you and the fall of with me, it's everything he wants. So girl, open up your eyes and see with me.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 Het kabinet vindt het nog niet nodig om de kerstvakantie... in het basis- en voortgezet onderwijs een week eerder te laten beginnen... heeft minister Slop gezegd in de Tweede Kamer. Maar als de besmettingscijfers niet gaan dalen... gebeurt dat mogelijk wel, zei hij ook. Buschauffeurs van Cubus gaan komend weekend actie voeren rond Ter Apel. Ze nemen op hun ritten geen passagiers mee. Ze willen dat er meer beveiligers komen tegen de overlast van migranten op hun bussen. En in Canada heeft het Lagerhuis een wet aangenomen die homogenezing verbiedt.